Vijf uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Asielzoekers die weinig kans maken op een verblijfsvergunning... worden voortaan apart opgevangen in Ter Apel en Budo-Kranendok. De opvang wordt ook versoberd en ze moeten zich dagelijks gaan melden bij het COA... schrijft staatssecretaris Broekers-Knol. Daarmee hoopt ze de asielzoekers uit zogenoemde veilige landen... als Algerije en Marokko zoveel mogelijk te ontmoedigen om naar Nederland te komen... Deze groep veroorzaakt vaak veel overlast. Een groep mensen gaat een zogeheten artikel 12-procedure aanspannen bij het gerechtshof... om rapper Aquasi toch voor de rechter te krijgen. Het gaat om zeker 10 van de 44 mensen die aangifte hebben gedaan tegen de rapper... vanwege zijn uitspraak over Zwarte Piet. Ze zijn het niet eens met het besluit om het van het Openbaar Ministerie... om Aquasi niet te vervolgen. Het OM oordeelde vorige week dat hij schuldig was aan opruiing... maar omdat hij publiekelijk afstand deed van zijn uitspraak... vond het OM dat er geen rechtszaak nodig was. Winkelketens Xenos en Hema verkopen geen messen meer aan jongeren onder de 16 jaar. Eerder besloten Action al tot het instellen van die leeftijdsgrens. Action nam dit besluit nadat een wijkagent kinderen tussen de 12 en 14 jaar op straat was tegengekomen met messen van de winkelketen. Daarna deed burgemeester Hamming van Zaanstad een oproep aan ketens als Xenos en Blokker... om ook te stoppen met de verkoop van messen aan minderjarigen. Astronomen denken dat er mogelijk leven is op planeet Venus. Ze hebben in de wolken van de planeet de zeldzame stof fosfine ontdekt. De astronomen spreken van een abnormale en onverklaarbare chemie... en zeggen dat het gas kan ontstaan door chemische processen... of net als op aarde door leven. De stof werd ontdekt via een telescoop op Hawaii. Het onderzoek is verschenen in vaktijdschrift Nature Astronomy... Daarin benadrukken de wetenschappers dat bewijs voor leven op planeet Venus nog niet zeker is. Het weer, het is zonnig en warm, 25 tot 31 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. File op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Zoeterwoude-Rijndijk. 13 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De extra reistijd is een half uur. De rechte rijstrook is dicht. Een kwartier vertraging op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Westpoort en de A10. Op de A10 Watergaasmeer richting de Nieuwe Meer tussen Watergaasmeer en Rivierenbuurt. 3 kilometer file door een ongeluk en 10 minuten extra. Door een ongeluk de andere kant op. Uh, eh, 5 minuten vertraging bij Amsterdam over Amstel. Op de A10 bij Ring Noord bij de Koentunnel richting Zaanstad 10 minuten minuten vertraging.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 your love, feel your love. Like the pulse that's in my veins. Like a healer looking down on believers in a crowd. I can free up you and now. Just follow me with both hands. I can make the rain dance, rain dance, rain dance. I can make the rain dance. Follow on that ground het NOS nieuws van...